Aan boord van de passagierstrein van maatschappij Amtrak waren 147 mensen. De trein was op weg van New York naar Miami. Van de landelijke partijen doet het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen in de meeste gemeenten mee. De PvdA staat op 2, de VVD op 3. Hekkensluiter is Forum voor Democratie. Die partij doet alleen mee in Amsterdam. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ANP bij alle 13 partijen die in de Tweede Kamer zitten. Uiterlijk morgen moeten de partijen die op 21 maart meedoen hun kandidatenlijsten inleveren. In Roermond is vanochtend een casino overvallen. Het gebeurde rond half elf, een half uur na opening. Hoeveel mensen er toen binnen waren is nog onbekend. De overvaller kwam de gokhal binnen met een sjaal voor zijn gezicht. Hij bedreigde het personeel met iets in zijn hand dat op een vuurwapen leek en eiste geld. De man is er met een onbekende buit lopend vandoor gegaan en is nog voortvluchtig. Naar mensen in de buurt is een sms gestuurd met de waarschuwing om naar hem uit te kijken, maar hem niet zelf te benaderen, omdat hij dus mogelijk een wapen bij zich heeft. De ploeg van de Belgische wereldkampioene veldrijden Sanne Kant is woedend over het optreden van de beveiliging van het WK in Valkenburg. Na de wedstrijd kwam het gisteren bij het podium tot een vechtpartij tussen de begeleiders van Kant en beveiligers. Een van de teammanagers is daarbij gewond geraakt aan zijn gezicht. De vechtpartij ontstond toen familieleden het podium op wilden om Kant te feliciteren. Ze werden tegengehouden omdat ze niet de juiste pasjes hadden. De organisatie van het WK betreurt het incident. Het weer, wat motregen of lichte sneeuw, maar ook zon. Het wordt 2 tot 4 graden en er staat een koude noordoostenwind. Vanavond in het oosten en zuiden plaatselijk wat sneeuw of natte sneeuw. Morgen en de dagen erna zon en kouder. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. In de Randstad is de Koentunnel in de A10, de ring van Amsterdam, richting Den Haag afgesloten na een ongeluk. Omrijden kan via de Zeeburgertunnel over de ring Noord.